Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. In Den Haag peren vandaag onder andere chronisch zieken, gehandicapten en ambtenaren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Veel mensen zijn bang dat ze slachtoffer worden van een opeenstapeling van maatregelen. Met name gehandicapten en chronisch zieken zijn bang dat ze onevenredig hard worden getroffen. Vandaag wordt duidelijk of ook de vakcentrale FNV instemt met het pensioenakkoord. Vorige week was er nog een meerderheid tegen het voorstel... Maar zaterdag bleek FNV Bouw alsnog voor na toezeggingen van minister Kamp. Daarmee steunt nu een meerderheid binnen de FNV de afspraken over de toekomst van het pensioenstelsel. Vakcentrale CNV en MHP hadden al ingestemd met het pensioenakkoord. In de Pakistanse stad Karachi is een aanslag gepleegd op een politiecommissaris. Een man liet zijn auto ontploffen bij het huis van de politieman. Daarbij is nog een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Het gebouw raakte zwaar beschadigd. Commissaris overleefde de aanslag, maar volgens Pakistanse media zijn er zeker vier doden gevallen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de poging van de Palestijnen om volwaardig VN-lid te worden zal falen. Volgens hem zijn vredesonderhandelingen tussen Israël en Palestijnen de enige weg vooruit. Palestijnse president Abbas heeft aangekondigd dat hij vrijdag het VN-lidmaatschap gaat aanvragen bij de VN-veiligheidsraad. Maar Netanyahu voorspelt dat de Verenigde Staten die aanvraag zullen blokkeren. De Amerikaanse tv-serie Modern Family heeft vier Emmys gekregen, de belangrijkste Amerikaanse tv-onderscheiding. Modern Family won de Emmys voor onder meer beste comedy en beste regie. De Emmy voor beste dramaserie ging naar Mad Men. Julianne Margulies uit The Good Wife en Jim Parsons uit The Big Bang Theory werden beste actrice en acteur. En de Daily Show van komiek John Stewart viel voor het negende jaar op rij in de prijzen. Het weer aan de kust kans op een enkele bui, in de rest van het land droog, maar wel kans op mist. Vanmiddag afwisselend buien en zonnige periode. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was Dit is Kees Kwaks van de ANWB.